Radio 501. 501. Roger Sunday Blues. The finest blues you've never heard. This is Radio 501. Radio 501. 501. Roger Sunday blues. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Hartelijk welkom allemaal eh, bij Roger Sunday Blues. Eh, dit is nog een eh, werktitel, maar het programma dat gaat straks van start onder de naam Radio 501. Blues on Sunday. En zo heet ook het bijbehorende uh, eh, like-page van eh, Facebook. Dus te vinden op Facebook. Het heet dus ook Radio 501 Blues on Sunday. En daar vind je heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren. Want vanaf september zullen er iedere tweede zondagmiddag van de maand live bluesmuzikanten op de radio 5 lijn Vader Jacobsteed staan. En dat komt ook weer op de radio in het uh, muziek programma Blues on Sunday. En eh, dat is allemaal eh, live eh, ook te bekijken en te beluisteren op muziek, in Muziekcafé Backstage. En dat heeft plaats voor ongeveer 100 mensen. Dus ben op tijd. Want op zondagmiddag is ja, vol vol. En het begint namelijk om twee uur s middags. En dan is de deur open. Als het goed, ja, dan is de deur open. En om 4 uur begint de radio-uitzending, tenminste de opname van de radio-uitzending... met live stage allerlei eh, bands en muzikanten. Eh, het gaat om 10 maanden, dus eh, houd de berichtgeving in de gaten. Dan kan je precies zien welke data en welke bands er dan staan. je kunt mij e-mailen rvd 5 Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen we gaan nu eh, het hebben over de muziek. Ik eh, ben eh, begonnen dit uur met Matt Honey van de Engelse gitariste en zangeres Joanna Shaw Taylor. Dat is afkomstig van haar gloednieuwe album en dat heet Dirty Truth. The Dirty Truth. En dat komt in september uit, dus houd in de gaten. Ehm, ik ben in gesprek met ehm, niemand minder dan ehm, Magic Frankie. En Magic Frankie eh, speelt altijd samen met de Blues eh, Disease. En hij is weer back in business. The Cancer of the Blues. En daarvan heb ik een prachtig mooi nummer. En dat komt waarschijnlijk binnenkort ook uit. Maar luister even naar Magic Frankie. found it, then you find out if it's true. If it bounces right back, y'all, then it really belongs to you. Well, it's shut up now. En eh, hopelijk staat hij op de Vader Jacob steeds binnenkort in uh, muziekcafé Backstage. En ik denk dat het wordt in februari of april. Dat waren de data waar Magic Frankie voor teren. Nou, dat wachten we gewoon eventjes af. Oscar Benton. Alweer een heel tijd geleden hoor, dit nummer. het nummer heet I Feel So Good. En dat doet hij samen met de band En op 5 eh, mei 2015 staat de wet op het podium bij ons. En dit is van hun nieuwe cd Back for More. Buddy Willington. Jarenlang samengespeeld met eh, John Mayall in de Bluesbreakers. Alweer een tijdje op zichzelf. Nu samen met Dr. Brew en Friends. Bryant Irving Road. His troubled life was out of control. There was death and destruction in just the blink of an eye. What a shame that one man's anger changed so many lives. He must have been crazy. I guess we'll never, never know why he took my father's life out on Bryant Irving Road. right through the night. Been a tragic accident, a loved one lost their life. Lawyers standing in line, if I sign, that fool will pay. But all I really want is to make it through another day. must have been God's will. While friends with good intentions tell me they know just how I feel. When I'm feeling down, I can hear my mother say, Sunday's in a better place, and we'll meet again on Judgment Day. You can take a man's life, but you can't take his soul. His spirit lives on and on. ooit Buddy Willington een keer op het podium te krijgen bij Radio 501. Maar of dat gaat lukken, hij komt uit Texas, dus hij is niet altijd in Nederland. Eh, we zijn er eh, straks eh, vanaf september tot en met juni. Iedere tweede zondag van de maand live in Backstage. muziekcafé Backstage. Daar maken wij een radioprogramma opname voor Blues on Sunday. En op 11 januari staat AJ in de Wild Grooves op het podium. Van het laatste album is dit Train of Love. Sunday Blues. We zijn er nog een eh, dik eh, uur, nog anderhalf uur zelfs. En eh, dat doen we met allerlei bands uit Nederland, maar ook uit het buitenland. En dit is iemand uit Nederland. Dus Hans Teesink, moet goed zeggen. You make me feel so good. I like to watch you baby when you sleep at night. You wake up in the morning. with your sleepy eyes. I will be your cover, you can be my cup. If you want me, honey, you can sip me up, oh babe. You make me feel so good. Let me be you, sugar, honey, I'm in love with you. Now if you were the ocean, I would be your boat. Rock on your water if you'd let me float. If you were the earth, I would be a tree. Shoot some roots to keep you company, oh babe. You make me feel so good. Let me be you, sugar, honey, I'm in love with you. You the cutest little number in the neighborhood. Hug me, squeeze me, kiss me too. Cuddle up a little close baby, hold me tight. I never felt so good, I never felt so right. In the daytime, you massage it, you my star at night. Heat me up and give me light. Oh, baby, you make me feel so good. Let me be your sugar, honey, I'm in love with you. I will be your slide. We will make music till the day we die. Every song in the world, in every key, make them strings ring in harmony. Oh, babe, you made me feel so good. Let me be your sugar, honey. I'm in love with you. Oh, babe, you make me feel so good. Let me be your sugar, honey, I'm love you. Let me be your sugar, honey, I'm love you. Hans Stasing. En we gaan over naar eh, Hans van Lier en de Sidekicks. En die staan op 12 oktober op de Vader Jacob Stage eh, van het laatste album. Het is een donderdisc geweest. Dit nummer heet Fading Away. circles in the ocean at dawn. Sidekicks van eh, het album More and More Than Blues. Blues and More Than Blues, moet ik goed zeggen. En ze staan op 12 oktober op eh, de Radio 501 Vaandia steeds live in eh, Muziekcafé Backstage. En daar maken we ook radioopnamen van, dus kom erbij. Senorita heet het nummer van Los Lonely Boys. En die heb ik het eerst, voor het eerst gehoord in Mammoth Lake in de USA. En dat was op het Bluesapalooza Festival.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 You got bonita, you got it going on. Hey, hey, hey, you're oh, my little señorita, y tú eres la más bonita, you got it going Ze komen uit Texas en van origine komen ze uit Mexico. Maar ze zijn volgens mij geboren en getogen in Texas. Het zijn drie broers. En dit is Jeroen van Tuil met de JVT Band. En, ze hebben een, eh, eh, diverse albums uitgebracht al. al. En dit is eh, een ontzettend mooi album uit 2011. Het heet Old Love en van dit album is dit Angel on the Loose. JVT Band. 14 december op het podium. Dus als je erbij wil zijn, moet je er op tijd bij zijn. Ze beginnen om 4 uur middags, om, 12, 2 uur is de deur open. Dit is NO Blues. Ze zeggen ook wel No Blues, maar NO staat voor Noordoost. En eh, dat is een band uit Nederland en die mengt eh, de Americana en Roots en Blues een beetje met Oosterse invloeden. En dit is een van die nummers waarin dat te horen is. Het heet Long Legged Woman. No Blues. is op 14 september en dan komt de Dampton Bird op het podium. Van hun laatste album is dit 2 a.m. in the morning. Come back home, lying on the floor. I can't stand drinking, I take no more. My phone kicks now. I'm running to the bathroom. Oh man, I gotta get it all out. It could have been 12 or more. It was more than enough, ain't got no doubt. shit. En dat waren de Damned and Dirty, 14 september podium. Eh, even kijken, het is Wills Motion van de John F. Klaver Band. Eh, ja, ze staan niet in het rijtje eh, op dit moment. Maar misschien volgend seizoen als we opnieuw bij Blues on Sunday een heel seizoen gaan doen dat staat ze misschien wel op. Maar de John F. Band staat zeker op mijn verlanglijstje. Wheels in Motion. As of now, we're not roaming around, yet we're standing here on shaky ground. And we're hearing things that make us The in Motion eh, van de John F. Klaver Band. Een band die zeker een keer op de Radio van de Jacob steeds moet staan, maar dat zal dan volgend seizoen worden. Een nieuwe album, wat is uitgebracht in 2013, dat heet Badlands. Het is van de band Trampled Under Food. En het nummer van dat album heet Pain in My Heart. Lately, things don't seem the same. Sunday Blues. Dit is Radio 501. En dit najaar komt Ray Bonneville naar Nederland. Ik wilde hem graag op het podium hebben, maar het lukte niet omdat zijn agenda al vol zat. Hij heeft een nieuw album uitgebracht in 2014. Eh, het heet Easy Gun en van het album Who Do Calls The Shots. trying to fool my eyes. I said I would do to a highway. What was I thinking of? She's mean, full of spite, and she goes on and on. Oh, Got a shots out there. Oh, him my pride. Riding a line thin as a razor between eternities. Used up luck against her. Long cold sleep. Pills and guest or coffee wrecking my inside. I got a loose ball rattling back of my mind. Oh, call collar shots out there. Voodoo, oh, gonna hear my prayer. 2014. Een mooi album ook. Uh, ga het even checken, want er staan heel veel mooie nummers op. Bas Paardenkoper, die heeft bij ons ook in de studio gestaan. En eh, dat was toen nog eh, de Radio 501 studio aan de haven. De vorige studio waar we toen zaten. En ja, het is niet gelukt om hem dit jaar op het podium te krijgen. Maar hopelijk volgend jaar wel, want dan hebben we plek. En hoop ik dat hij bij ons komt spelen. Dit is Hometown. No, it's not the end of the world. feeling kinda torn. There are things a man just has to do when a change is gone. good old times. Those memories never fade away. It's just the place I leave behind. I'm gonna leave my hometown, the people. I'm gone. Sunday Blues. The finest blues you've never heard. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Donderdag op Radio 501. Die strijd om te overleven, om er te zijn, met z'n drietjes hij heeft dat niet gehaald en wij wel. Een longziekte benauwt je leven. Daarom wil het Longfonds onderzoek doen om kapotte longen te repareren.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Nu op Radio 501. 501. Roger Sunday Blues. The finest blues you've never heard. This is Radio 501. little bit after. Your Sunday Blues. Dit is Radio 501. Hartelijk welkom in het tweede deel van Roger's Sunday Blues. Ja, de naam die is nog eventjes uh, Roger's Sunday Blues, maar dat is een werktitel en het wordt binnenkort gewoon Radio 501 Blues on Sunday. En dan zijn we er ook iedere eh, dag, iedere dag, gewoon, nou, iedere dag zijn we natuurlijk met Radio 5 lijn te beluisteren, maar iedere eh, tweede zondagmiddag van de maand vanaf september zijn we live in uh, café, muziekcafé Backstage in Horen. En dan nemen we een radioprogramma op en dat is uh, Radio 51 Blues on Sunday. En dat doen we dan met een live band op het podium. Je kunt erbij zijn, de deur gaat open om 12, nee, 12 uur, om 2 uur. Zeg ik het goed? Ja, 2 uur. En het programma begint om 4 uur. Maar wees op tijd, want vol is vol. En ik weet dat het heel snel vol kan lopen bij zulke goede muzikanten zoals wij op het lijstje hebben staan. Eh, even kijken, de, het programma dat is dan de vierde zondag van de maand. Eh, terug te luisteren op Radio 501, te beluisteren op Radio 501. En het is dan s'avonds om 10 uur, dan start het programma. En dat is zondagavond 10 uur, de vierde zondag van de maand. En uh, dat kan je beluisteren via www.radio501.nl. En als je dat niet kunt of geen tijd hebt gehad of je bent te vergeten, geen nood. Het komt ook allemaal een uitzending gemist. Dan kan je daarna ook allemaal nog terugluisteren. We hebben hele goede bands op het podium staan. En eh, ik heb eh, al diverse laten horen in het eh, eerste uur. En ook een, een band, nou ja, eigenlijk meer een duo, maar wel heel erg mooi. Dat is de muziek van Gerrit van der Spaan en George Reinders. En die doen het onder de naam The Man Unplugged. En zij staan 8 eh, maart op het podium. Van hen hoor je hier Bye Bye Bird. En zorg dat ik erbij bent, want het is hele lekkere, goede blues. En eh, dat dan eh, twee uur lang heerlijk op jouw radio. plakt. Onthoud die naam, want 8 maart staan ze op een podium in uh, Muziekcafé Backstage aan de Koepersplein in Horen in de Radio 5 501 studio. Kom langs om ze live te horen en even lekker een nieuwe cd mee te nemen van het duo. This is Radio 501, your number one station. number one station. 501. I asked my baby, please tell me, baby, cause I got to know, are you doing me wrong? it's driving me crazy, whoa, so crazy. But somebody told me you're running around she grabbed my hand from across the table and whispered low these words to me Honey, I love you. You know that I love you. And that's the table in my hands across the table and said, honey, I love you. So don't you worry no more. Don't you worry no more. She wiped a tear from my eye. And she said, baby, we'd better go. nobody's lying. So don't you worry anymore. or so. She put her hands across the table, in my hand across the table, and said, Honey, I love you, so don't you worry no more. No, no more. see zo heet deze band. Het eh, album heet Hands Across the Table, zo heet het nummer ook. De laatste keer dat ik hem heb zien spelen was eh, met Blues at Wijk, of in Wijk, in Wijk En dat is alweer een tijdje terug. Was eh, op zijn verjaardag trouwens ook nog, toen hij daar speelde. Jos Vertaal, die heeft, Jeroen Vertaal moet ik zeggen, die heeft de JVT-band. En die heeft al een paar keer in de studio gestaan bij ons. Onder andere op de op eh, de Vader Jacob steeds tijdens de Hornische Stadsfeesten. Dit jaar en ook vorig jaar heeft al een paar keer een tour gemaakt door Amerika. En hij is nu bezig met een gloednieuw album met de opnames daarvan. En dat laat hij in 14 ja, laat hij bij ons op 14 december allemaal horen wat voor nieuwe nummers daarop komen te staan. En dat wil hij graag presenteren, dus wees er dan bij. Dit nummer heet My Woman. your Sunday blues. Never Lose van de Andy Poxen Band. Het is een hele jonge uh, gitarist, eh, zanger-gitarist met een hele grote bos krullen rood haar. Dit is eh, Leaving van de Veldman Brothers. En die staan ook op de Radio 501 van de Jacob steeds. De datum is nog niet bekend, want zij moeten nog een datum kiezen. Maar ze komen dit seizoen zeker bij ons in de studio. Het nummer eh, dat komt van Spreading Around, dus, eh, dat is uit 2011 en ze zijn druk bezig met een nieuw album. just never heard. Simon Copeland, die heb ik nu voor jullie. Het nummer heet It's 2 AM. En ik heb er eh, ook op Bluesa gezien toen Mammoth Lake in Amerika. Toen de Los Lonely Boys ook voor het eerst hoorden. It's 2 AM. 2 2 uur middernacht. Uh, eh, Shinikia Copeland. En dat is de dochter van Johnny Copeland. Ook een uh, legendarische bluesgitarist, zanger. En die is helaas niet meer onder ons. Left Hand Freddy. Die hoor je nu. Die komt uh, eh, 9 november bij ons op het podium. En dan neemt hij ook zijn nieuwe cd mee. Soul Strings. En die kan je dan aanschaffen. En hij wil hem graag voor je signeren ook. Kom die dag naar uh, muziekcafé Backstage de deur is open om 2 uur en eh, Left Hand Freddy zal starten om 6 uur. 1600 eh, uur bedoel ik, dat is 4 uur. Eh, het nummer heet Northern Girl van het album Soul Strings. down to the supermarket, strolling along alley. When a big old woman was blocking my way. I said, Step aside now, baby. Oh, this is what you said. Gassen naar de touwen. Gassen naar de touw. Aber gassen naar de touwen. Gassen naar de understand the lingo. That's all. Cause she was from way up north. So I Googled on my iPhone. Step aside is what I Googled for. And this is what it read. natuurlijk. Met Rogers Sunday Blues. Walter Trout die heeft een nieuw album uitgebracht. Dat hoor je nu. Het eh, album heet The Blues Came Calling. En dat heeft hij opgenomen toen hij zwaar ziek was. Hij was in afwachting op een levertransplantatie. En die heeft hij inmiddels gehad. En hij is weer bezig om op te knappen en zijn weg terug te vinden. Dit nummer heet The Bottom of the River. En ik denk dat het over die periode gaat. I went out on the river, way outside town. I fell into the water. The current pulled me down. It held me on the bottom, and I could not hear a sound. I was lost in muddy water, and I thought that I would drown. I knew I had to reach it, but it was just too hard to fight. The current flowed around me, and I felt the end was near. And my mind filled up with memories, my heart filled up with fear. I couldn't see before me, it was cloudy, it was cold. before. I saw all the people I had loved and all I had done wrong. The places I had left behind and the places I belong. Then I heard a voice inside me and it sounded like a cry. And I heard it scream so loudly, This ain't your time to die. it to the light. And I found the strength inside me, and I fought with all my might. I made it to the surface, and I was gasping for my breath. And I cried in realization that I had cheated death. die dronk al jaren niet meer en toch een leveraandoening. En dit kwam door een virus, bleek. Ja, en dan werkt je lever helemaal niet meer. En dan kom je in aanmerking voor een levertransplantatie. En die heeft hij ondergaan en hij is nu snel aan het opknappen. Roger Sunday Blues. Dit is Radio 501. Ja, Roger Sunday Blues. Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. the Woman heet dit nummer. Het is van Bobby Rush. Espera. Get me a woman, I know you got one. A big little woman, like collard greens. Big hip woman, you know the kind I mean. Hey little girl, put the hot dress on. Let her turn me on. Me and you, baby, we go hand in hand. Like a bow-legged woman and a nog-kneed man. Lord. Ook benen ja. Wij noemen dat West-Friesland biggevangers. Ja, wat je daar nou eh, leuk aan vindt, ik weet het niet. Eh, Checking Up My Baby, dat komt van eh, Buddy Guy en Junior Wells. Uit 1974, het is opgenomen live in Montreux op het Montreux Jazz Festival. En je hoort Bill Wyman op de basgitaar. Check in on my baby. Start Your Sunday Blues. The finest blues you've never heard. En degene die je niet zo vaak hoort in bluesprogramma's, dat is Robert Gray. En hij heeft in 2012 een album uitgebracht, Nothing But Love. En van een album, A Woman uh, Going Home, Won't Be Coming Home. As her car pulls out the driveway And she don't wave goodbye Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. I'm standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign fading into a memory. I just got tired of trying. later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? You won't be coming home. days later, I get a letter picture of a room in some hotel. Sitting framed up on the table. A picture I know so well. you painted yourself into a corner. Now you're trying to paint something new. and your lipstick on the letter goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? still set the table. Still set it for you and me. It's become a habit. My own personal make believe. save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? En dan komen we zomaar aan het eind van het programma. Je luisterde uh, naar Blues on Sunday, maar dan met de werktitel Rogers Sunday Blues. Iedere tweede zondag van de maand eh, dan maken we live opname van dit programma in uh, Muziekcafé Backstage in Horen. De deur is open om 2 uur en de aanvang is 4 uur s middags. Twee weken later, op de vierde zondag van de maand, kan je het programma beluisteren op Radio 501 op www.radio501.nl en dan van 10 uur s avonds. Ik sluit af met God to Get Back van Lawrence Jones. En ik hoop jullie binnenkort zo snel mogelijk weer te zien. Tot dan! your Sunday blues.